Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Italiaanse regering bezuinigt op jaar 45 miljard euro. In 2013 moet de begroting in evenwicht zijn. Waarschijnlijk krijgen regio's en gemeenten volgend jaar al miljarden euro's minder. Italië staat onder grote druk van de Europese Centrale Bank om de overheidsuitgaven op orde te brengen. Het land heeft een staatsschuld die 120% van het bruto nationaal product bedraagt. Consumenten kunnen vanaf vandaag veel makkelijker bij bedrijven opvragen welke informatie over hen wordt bewaard. Privacyorganisatie Bits of Freedom heeft de site pim.bof.nl online gezet, waar mensen een standaard brief kunnen downloaden. Daarmee kunnen ze hun dossier opvragen bij bedrijven, zoals bijvoorbeeld het bedrijf dat de OV-chipkaart exploiteert en telecomaanbieders. Bits of Freedom hoopt dat bedrijven zich transparanter gaan opstellen. In Duitsland wordt vandaag herdacht dat het communistische Oost-Duitsland precies 50 jaar geleden begon aan de bouw van een muur om West-Berlijn. Onder andere bondskanselier Merkel is vanochtend in Berlijn bij de herdenking. En die is vanaf 10 uur te volgen op Nederland 1. In Groot-Brittannië is het begin van het weekend na de hevige rellen zonder ongeregeldheden verlopen. Duizenden extra agenten moesten kosten wat kost voorkomen dat uitgaansgeweld zou uitmonden in nieuwe rellen. Bij de rellen van afgelopen week vielen vijf doden. Inmiddels zijn twee verdachten aangehouden voor de dood van een 26-jarige man die in zijn auto in Londen werd doodgeschoten. In de buurt van de Duitse plaats Schwangau hebben 19 mensen de nacht doorgebracht in de gondel van een kabelbaan. Die staat sinds gistermiddag stil nadat een paraglider verstrikt was geraakt in de kabels. Inmiddels zijn de eerste inzittenden naar 17 uur gered. De reddingswerkzaamheden waren gisteravond stilgelegd omdat het donker werd. Het weer zwaar bewolkt en smiddags wat buien. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Venendaal. En op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen tussen Tiel en Knappend Valburg.